Dus uh, eh, beginnen kwam het tot het klimrek. Ehm, maar vanmorgen stond het tot aan de drempel al, dus eh, het komt steeds verder omhoog. Gisteren viel er al heel veel regen en ook vandaag wordt er meer dan 100 mm verwacht. De snelweg A79 tussen Hulsberg en Heerlen is ook weer deels dicht door wateroverlast. En op allerlei plekken zijn straten, kelders en tuinen ondergelopen. Ook in Duitsland en in België is wateroverlast. In de Tweede Kamer is een debat bezig over waarom het zo uit de hand kon lopen met de coronabesmettingen. Zoals in die Enschedese discotheek Aspen Valley, waar 200 van de 600 bezoekers besmet raakten. Is het dan niet makkelijk naar de hele samenleving om te zeggen... ja, we hebben collectief gefaald? Is dat niet een doekje voor het bloeden of een soort nou ja, een soort eh, excuses voor de bühne... in plaats van echt te leren van hoe we dit nu in de toekomst anders kunnen doen. Premier Rutte komt later in het debat nog aan het woord. Het festival Ploegendienst in Breda is een enorme coronabrandhaard geworden. Meer dan 400 bezoekers zijn besmet. Bij het festival werden QR-codes en ID's nauwelijks gecontroleerd, zegt het RIVM. Het kan ook goed gaan. Bij het festival Harmony of Hardcore in Erp zijn maar heel weinig besmettingen gemeld. En voetbalfans moeten een stadionverbod krijgen als ze racistische berichtjes de wereld in slingeren. Dat vindt de Britse premier Johnson. Hij maakte zich eerder deze week al heel kwaad over racistische fans. To those who have been directing racist abuse at some of the players, shame on you. And I hope you will crawl back under the rock from which you ik hoop dat jullie snel weer onder de steen kruipen waar jullie onder vandaan komen, zei hij. En vandaag zei Johnson dat je na racisme niet meer naar een wedstrijd mag. Drie zwarte spelers van het Engelse elftal kregen allerlei haatberichten over zich heen... nadat ze een penalty misten in de EK-finale. Het weer. Vandaag en morgen is het vooral in het zuidoosten kletsnat. In het oosten en noorden ziet het er beter uit. Het is 19 tot 25 graden vandaag. Morgen wordt het maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De A9 Alkmaar-Amstelveen is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein.